ondervinden in de koers van het CDA. De partij kreeg vorig jaar 11. Kort na het congres van afgelopen zaterdag, waarin het CDA een nieuwe koers bepaalde, kreeg de partij 50 nieuwe aanmeldingen. Het CDA is van oudsher de grootste partij in Nederland qua ledental.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 Dat stelt de eerlijke bankwijzer. Volgens de bankwijzer scoren ABN AMRO, Egon en Lloyd op veel terreinen zwak en hebben ze daar vorig jaar ook weinig aan gedaan. Vooruitgang was er wel bij Frieslandbank, NIBC, Van Landschot en ING. Verder stelt de bankwijzer dat het voor de klant nog steeds moeilijk is om helder te krijgen waar een bank in investeert. De Eerlijke Bankwijzer is een samenwerkingsverband van onder Oxfam Novib, Amnesty International, de FNV en de Dierenbescherming. In Breda is een landkaart van zuidelijk Nederland en België uit 1557 gevonden. Volgens experts is het de oudst bekende kaart van het gebied. Een antiquair merkte dat iets verstopt zat achterin een oud boek. Toen hij het tegen het licht hield, bleek de kaart erin te zitten. Op de kaart staan plaatsen als Den Bosch, Eindhoven en Antwerpen. Bij iedere plaats is een kleine tekening gemaakt van een kerk of een kasteel. Opvallend is ook de aanwezigheid van de Haringvloot en de Spaanse vloot op de Noordzee. Volgens Omroep Brabant is de kaart verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Die wil hem gaan tentoonstellen. In Rotterdam is gisteravond het jaarlijkse filmfestival geopend. Voor een uitverkochte zaal werd 38 témoins gedraaid over de achter